Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijksma heeft de ministerraad getrakteerd op Nederlandse groente en fruit. Ze wil daarmee laten zien dat het kabinet oog heeft voor de problemen van boeren en tuinders. Vandaag is de eerste ministerraad na de zomervakantie. Dijksma van Economische Zaken vindt dat Nederlanders veel Nederlandse land- en tuinbouwproducten moeten kopen. Sommige winkeliers, zoals supermarktketen Jumbo, hebben toegezegd Nederlandse groente en fruit meer aandacht te geven in de winkels. Van de 4000 bedrijven die goederen exporteren naar Rusland worden er 20 tot 25 hard geraakt door de boycott. Ze verdienen meer dan de helft van hun omzet aan Rusland, zegt het CBS. Minister Dijsselbloem ziet wel wat ruimte voor lastenverlichting, maar niet veel. De marges zijn smal, zei hij voor het begin van de ministerraad. Dijsselbloem vindt het al mooi dat het kabinet niet verder hoeft te bezuinigen dan eerder was afgesproken. Volgende week beginnen de besprekingen over de begroting voor volgend jaar. De top van het kabinet overlegt ook met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Want die partijen moeten de plannen aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer. Oekraïnse grensbewakers hebben toestemming om in Rusland de lading van enkele vrachtwagens van het omstreden hulpconvooi te controleren. Ze zijn de grens overgestoken waar de vrachtwagens staan die op doorreis zijn naar Lugansk. Westerse verslaggevers die in twee vrachtwagens konden kijken zeggen dat er boekwijd en slaapzakken in zaten. Oekraïne heeft sterk aangedrongen op de controles. land is bang dat er militaire apparatuur voor de pro-Russische separatisten het land in wordt gesmokkeld. Het weer opklaringen, maar ook af en toe een bui. Vanmiddag mogelijk ook onweer en hagel. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer.